Levi van Eck met het NOS-journaal. De Zuid-Koreaanse politie komt steeds dichter in de buurt van het presidentieel paleis... waar de geschorste president Yoon zich schuilhoudt. Tegen Yoon loopt een arrestatiebevel... maar duizenden aanhangers hebben zich bij het paleis verzameld om een arrestatie te voorkomen. Een eerdere poging om de geschorste president te arresteren mislukte... door de aanwezigheid van zijn beveiligers en aanhangers. Zuid-Koreaanse autoriteiten waarschuwen dat mensen die de arrestatie van Yoon nu in de weg staan... kunnen worden opgepakt. De EU moet er alles aan doen om te zorgen dat Rusland zijn doelen niet bereikt. Dat zegt de nieuwe EU-buitenlandchef tegen Nieuwsuur. Ze blijft daarbij rekenen op de steun van de Verenigde Staten. De oud-premier van Estland waarschuwt al jaren voor de naïviteit ten opzichte van Poetin. Ze zegt dat de Russische president helemaal geen vrede wil. De beoogd minister van Defensie van aankomend president Trump is uren ondervraagd in de Amerikaanse Senaat. Hij kreeg van de democraten onder meer vragen over seksueel wangedrag en alcoholmisbruik, waar hij van is beschuldigd. Hexet sprak van een lastercampagne en heeft gezegd dat hij geen alcohol meer aanraakt als hij minister is. Hij heeft geen politieke ervaring. Hiervoor was Piet Hexet tv-presentator bij Fox News. In een huis in Rotterdam, waar de afgelopen maanden vijf explosies zijn geweest... woont een ambtenaar van de gemeente. Dat schrijft burgemeester Schouten aan de gemeenteraad. De ambtenaar werkt bij de directie Veiligheid.